De campagne is voor de GGD een enorme logistieke operatie. Ruim een miljoen mensen hebben een oproep gekregen om zich deze week te laten inenten. Het zijn 830.000 kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar en bijna 200.000 huisgenoten van baby's jonger dan een half jaar. Mensen moeten rekening houden met lange rijen en een grote verkeersdrukte. In Urk wordt morgen een stille tocht gehouden voor Dirk Post, georganiseerd door vrienden van de jongen. De jongen van 14 werd afgelopen woensdag doodgevonden in een bos bij Urk. Drie jongens van 12, 13 en 15 jaar zijn aangehouden omdat ze mogelijk betrokken waren bij zijn dood. Iran is begonnen aan een vijfdaagse militaire oefening om zich voor te bereiden op eventuele aanvallen op de nucleaire installaties in het land. Er wordt getraind in, op het tegenhouden van luchtaanvallen en verkenningsvluchten, zegt de luchtmacht. De internationale druk op Iran om te stoppen met het nucleaire programma is groot, maar Iran weigert dat. Bij een grote vechtpartij in een Australisch asielzoekerscentrum zijn 37 mensen gewond geraakt. Zo'n 150 Sri Lankanen en Afghanen gingen met elkaar op de vuist in het centrum op Christmas Island, dat ongeveer 2600 kilometer ten noordwesten van Australië ligt. Mogelijk zijn de spanningen opgelopen nadat een groep Sri Lankanen te horen had gekregen dat hun asielverzoek was afgewezen. In Londen wordt morgen een eerste druk van On the Origin of Species van Darwin geveild. De opbrengst wordt geschat op zo'n 67.000 euro. Volgens Veilinghuis Christie's heeft het boek zo'n 40 jaar op het toilet gelegen van een huis in Oxford. De eigenaren kochten het voor een habbekrats van een antiquair. In het boek uit 1859 legt Darwin de basis voor de moderne evolutieleer. Het weer heerst nog buien, soms met flinke windstoten. In de loop van de dag gaat het flink regenen en aan zee en in Limburg waait het hard.